Sit van der Linde met het NOS-journaal. De overheid heeft vorig jaar 17,6 miljard euro aan coronasteun overgemaakt naar bedrijven. Het gaat om compensatie van loonkosten en vaste lasten. Het CBS heeft dat becijferd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Veruit het meeste geld, 15 miljard, ging naar de NOW-regeling... waarmee bedrijven lonen van werknemers door kunnen betalen. De sectoren die de meeste coronasteun ontvingen waren de groot- en detailhandel... de autohandel en de horeca. De GGD schrapt alle 9000 prikafspraken met het AstraZeneca-vaccin. Aanleiding is het besluit van demissionair minister De Jonge... om mensen onder de 60 niet meer met het middel te vaccineren. Volgens De Jonge komt de planning van de vaccinatiestrategie niet in gevaar door de wijziging. Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën heeft haar excuus aangeboden aan een klokkenluider in de toeslagenaffaire. Een oud-ambtenaar van de Belastingdienst waarschuwde jarenlang voor misstanden bij het terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Daar werd niet naar geluisterd en dat was niet goed, zegt Van Huffelen. Ze heeft een gesprek gehad met de oud-ambtenaar. Hij wordt nu betrokken bij het project om de cultuur bij de Belastingdienst te verbeteren. De Italiaanse premier Draghi heeft hard uitgehaald naar de Turkse president Erdogan. Aanleiding is het bezoek van Ursula von der Leyen aan Ankara deze week. Bij een gesprek met Erdogan stond er geen stoel klaar voor de voorzitter van de Europese Commissie. Von der Leyen moest op een bank aan de zijkant plaatsnemen. Onbehoorlijk reageerde de Italiaanse premier. Draghi noemt het een vernedering die von der Leyen moest ondergaan. Turkije geeft de EU de schuld van de diplomatieke rel... die inmiddels Sofa Gate wordt genoemd. Het weer nog, het blijft droog vannacht. Wel is het op de meeste plaatsen bewolkt. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen ook bewolkt, in het noorden wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms een beetje zon.